Renate Kok met het NOS Journaal. Morgen wordt bekend of het reisadvies voor Curaçao wordt aangepast. Op het eiland geldt vanaf woensdag een lockdown... omdat het aantal coronabesmettingen er snel toeneemt. Nu geldt voor Curaçao code oranje. Het advies om er alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is. Vanwege de coronapandemie geldt voor de hele wereld code oranje. In een klein aantal landen of gebieden geldt code rood. En dat betekent dat alle reizen worden afgeraden. De lockdown in Duitsland wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 18 april. Voor Pasen wordt geen uitzondering gemaakt. De Duitse bondskanselier Merkel vergadert sinds vanmiddag met de premiers van de 16 deelstaten... vanwege het aantal coronabesmettingen. Dat bereikte vandaag de hoogste stand sinds eind januari. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk is in een week tijd meer dan verdubbeld. Vandaag werden bijna 15.800 nieuwe gevallen gemeld. Een week geleden waren het er nog geen 6500. Eh, Ook het aantal covid-patiënten op de intensive care is het hoogste sinds november. In Frankrijk is nu bijna 12% van de volwassenen gevaccineerd. Om snel veel meer mensen te kunnen inenten wordt het leger ingezet. In Miami Beach heeft de verlenging van de avondklok opnieuw geleid tot vechtpartijen tussen feestende toeristen en de politie. Agenten gebruikten pepperspray om de menigte in bedwang te houden en pakten zeker twaalf mensen op. Florida is een van de weinige Amerikaanse staten waar alles open is. De voorjaarsvakantie trekt dan ook massa's toeristen. Om de sterke toename van het coronavirus tegen te gaan is een avondklok ingesteld. Die wordt door de toeristen massaal genegeerd en dat leidt al dagen tot ongeregeldheden met de politie.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 Gotta, gotta get up and get down. Ah, face while you are must need passion from a woman. Don't you try so hard just to please me. Gotta get some Zandvoort, op 106.9 I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. You can get it, get it. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik wil rood, met mijn rood tegen je lief. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's be. Misschien ben ik nu onbeleefd. Ga je wil rood, met mijn rood tegen je Levi's aan. Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe. Undercover lover, breng het naar me toe maar wil geen drama en geen infame. Dus hou het true, ey, plak niet als blue, nee. Oké, we kunnen hangen als zijn poster, breng brengen low, babe. Deze houdt van Henny, nee, ze is niet van die roze. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame. Hier op de streets is een niet. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder Ik zag 0 501. Ik dacht alleen maar, let's nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar beroerd tegen je liefheid Ik zag het in 501 Ik dacht alleen maar, ah, that's baby. babe Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar beroerd tegen je liefheid uh. Ah. Dus kom je tegen me aanstaan? Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die 501 Ik dacht alleen maar kiezen. Los zoek moet je hier zijn, ja. Hier op de streets is een murder niet. Mannen gaan kapot, dat den burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder Ik zag er in Ik dacht alleen maar, that's pay.